uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Michigan zijn een meisje van acht en haar broertje van vijf omgekomen... toen een automobilist inreed op een gebouw waar op dat moment een kinderfeestje bezig was. Drie andere kinderen en zes volwassenen zijn met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, een vrouw van 66, is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed met de dood tot gevolg. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk waren ze tegen elkaar aangevlogen. Zeker één inzittende is om het leven gekomen. Naar zeven anderen wordt nog gezocht. Volgens het Japanse leger zijn de helikopters waarschijnlijk neergestort... tijdens een nachtelijke oefening in de buurt van een vulkanische eilandengroep. In Amsterdam hebben zo'n 500 mensen meegedaan aan de Nacht tegen Seksueel Geweld. Ze liep een nachtelijke mars van 20 kilometer om aandacht te vragen voor seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen. Met het initiatief is ruim 100.000 euro opgehaald, meldt organisator Plan International. Het geld wordt besteed aan een internationaal programma om steden veiliger en inclusiever te maken voor meisjes en vrouwen. Volgens de WHO heeft wereldwijd 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met seksueel of fysiek geweld. Uit protest tegen het geweld tegen treinpersoneel hebben om half elf gisteravond alle treinen in het land drie minuten stilgestaan. Ook veel bussen, trams en metro's sloten zich aan bij de protestactie van de NS. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. De vrouw werd van de trap gegooid, geslagen en geschopt en ze brak daarbij haar arm. Een jongen van 15 is verdachte in de zaak. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Tussendoor kan er een bui vallen.